ja, dat is leuk. Dat is leuk. Eh, het nieuws blijft weer eens hangen. Dus ik, eh, ik was al zover. Ik denk, zal ik toch maar even opletten. Ik ben ja, van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de politie wil een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Daarmee sluit de politie zich aan bij burgemeesters... die ook een tijdelijk vuurwerkverbod willen. Want door corona staan hulpverleners tijdens de jaarwisseling dit jaar... nog meer onder druk, gaven ze eerder al aan. Wij zien nu al dat we op 110% werken... en we kunnen eigenlijk dat niet te bijgebruiken. We hebben elk bed nodig. Volgens de politie zorgt het vuurwerk voor veel problemen. Tijdens afgelopen jaarwisseling raakten bijna 1300 mensen gewond. Een aantal politieke partijen is ook voor een tijdelijk vuurwerkverbod. Het CDA wil dan wel dat er compensatie komt voor ondernemers die al vuurwerk hadden ingekocht. Over vuurwerk gesproken. Supporters van Feyenoord hebben in Rotterdam agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Feyenoord speelt nu in de Europa League tegen het Russische CSKA Moskou. Eerder op de avond staken fans al vuurwerk af bij het hotel waar de spelers verblijven. Daarna trokken ze dus de binnenstad in. Drie mensen zijn aangehouden. Bedreigd, beroofd of zelfs mishandeld worden door iemand met wie je via een dating-app hebt afgesproken. De politie Utrecht zegt dat er steeds vaker meldingen en aangiftes binnenkomen van gebruikers van de apps. Volgens de politie worden meerdere dating-apps hiervoor gebruikt, maar het risico is het grootst bij apps waarbij je anoniem kunt blijven, zoals Second Love en Lexa. Nog geen groen licht of witte rook uit de VS. Steeds meer stemmen worden geteld, maar nog niet genoeg om de uitslag in die staat toe te schrijven aan Biden of Trump. In Georgia moeten nog ruim 47.000 stemmen worden geteld. In Nevada, een andere cruciale staat, zijn ze ook zeker tot het weekend aan het tellen. Voor die tijd kan er een uitslag bekend worden, maar wanneer is niet zeker. Eh, als duidelijk is dat één van de twee kandidaten zo ver voor staat dat de ander niet meer kan winnen...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 Uit 2019 van het album The Choose Road is het Your Remarkable Return. Never saw this coming. You were safely found away with twinges of regret. But you slipped through the back door, looking at me like you never left. Got no need to know the reason. Or fight that I'm just living for the moment. And your remarkable return. en The Night Drivers hier bij de National Radio Show. We gaan verder met de nieuwste single van Esther van Kommer uit Nederland. Ze heeft een nieuw nummer geschreven, dat heet Beautiful Light. Ze liet je liedje met een boodschap. En welke boodschap dat is, daar moet je zelf even naar luisteren. Hallo, ik ben Esther van Kommer op Nashville Country Radio. this is God's country. We pray for rain and thank Him when it's falling, cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in the plate, I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dog. waar ik in het begin heel erg aan heb moeten wennen. Want het is totaal anders dan wat ik anders gewend was van Blake Shelton. Maar Cross Country is toch even de nummers die toch wel... Eh, ja, die ik toch regelmatig wil horen. Um, Taylor Swift die heeft een, een, vrij nieuw album uit. Dat heet Folklore en dat is in de country folk rock jasje gehezen. En daarvan gaan we voor je draaien, Betty. Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom. But I think it's cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house. It's like I couldn't breathe. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself or lead me to the garden? trust me if I told you it was just a summer thing. I'm only 17. I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. found I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what. just showed up at your party. Would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17. afgelopen week op nashvilleradio.nl kunnen stemmen voor de volgende maand artiest. Je kon toen kiezen tussen Johnny Cash en Emmylou Harris. En wie is het geworden? Emmylou. We gaan dus de komende weken gaan we veel meer aandacht besteden aan de muziek van deze country-legende. Ze heeft heel wat awards gewonnen. Ze ontving onder andere 14 keer een Grammy Award, is lid van de Country Music Hall of Fame en de Grand Ole Opry en sinds 2018 in het bezit van de Grammy Lifetime Achievement Award. Naast diverse ACM, ACMA, Americana Amerikanen en Bluegrass Awards... heeft ze ook haar eigen plekje op de Hollywood Walk of Fame... samen met Dolly Parton en Linda Ronstadt. Daarom de hoogste tijd dat we deze maand eens wat meer aandacht... aan de muziek van deze legende gaan besteden. Van haar eerste album Gliding Bird hoor je zo een liedje... die in 1967 door Bob Dylan geschreven en gezongen werd. Op het debuutalbum van Emmylou maakt ze nog volkmuziek... maar het volgende album zou haar stap naar de country muziek zijn. En dat hoor je in het volgende uur. Maar eerst dus 1969, I'll Be Your Baby Tonight. Dit is de Nashville Maandartiest. onze kerstverse maandartiest Lou Harris. En in de tweede uur hoor je ook nog muziek van haar voorbij komen. Het is nu tijd geworden voor Nashville Legends. Vorige week hoorde je het eerste deel van de countrymuziek. En Joop, waar zijn we nu gebleven? Vorige week waren we gebleven in de jaren 40... met de Western Swing, de Honky Tonk en de Bluegrass. Deze week gaan we verder eind jaren 40, begin jaren 50... met een hele nieuwe stroming die we nu kennen als de Nashville Sound. Deze vorm van country was meer gepolijst. De scherpe kantjes waren eraf gemixt... en een sound vol met orkestgeluiden. En de nieuwe studio-technieken van die tijd werden volledig benut. Een van de studio-producers die hiervoor verantwoordelijk was, dat was Chad Atkins. Met nieuwe sterren als Eddie Arnold, Patsy Klein en Jim Reeves. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. Turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. De jaren 50 begon alweer een afsplitsing te komen. Dat was de Bakersfield Sound. Harder, minder gepolijst als de Nashville Sound... en met invloeden van rock and roll en veel met de Fender Telecaster elektrische gitaar in de basis. Grote sterren zijn onder andere Buck Owens, die we kennen als de Baron of Bakersfield... Webb Pierce, maar ook Merle Haggard. tried, Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, cause Mama tried. Met de invloeden van de Bakersfield Sound gaan we eind jaren 60 over naar de Country Outlaw. Die naam komt van een aantal artiesten die zich niet meer willen houden aan de ongeschreven regels van de Music City Nashville. Zij gaan hun eigen pad en maken country zoals zij dat willen. Een paar grote namen op te noemen, Waylon Jennings, David Allen Coe en natuurlijk Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get making music with my friends. And I to get on the road again. Door de film Urban Cowboy uit 1979 werd een nieuwe stroming populair in de country... die vol zat met easy listening en crossover artiesten. Dat betekende dat ze zowel succes hadden in de country hitlijsten... als ook in de reguliere hitlijsten. Met name als Mickey Killy, Clan Campbell en natuurlijk ook Dolly Parton. volgens de zogenaamde kenners van countrymuziek deze tijd nogal vergeetachtige muziek achterliet, hebben we toch heel veel grote namen overgehouden. En ik ben het dan ook niet helemaal, helemaal eens met, eh, met die grote kenners. Want naast Dolly Parton bijvoorbeeld ook Alabama, George Strait, wat ook geen kleintje was, maar ook Reba McIntyre. jaren 80 begint er eigenlijk een compleet nieuwe stroming... die overgaat in de new country die we heden te dagen nog steeds hebben. Eh, de mannen die daarmee begonnen, die noemen we nou de Class of 98... en die brengen een nieuwere en jeugdigere sound met een stevig vleugje rock'n'roll. De mannen die hiermee begonnen, die hadden allemaal hun eerste hit in 89... vandaar Class of 98. Namen Clint Black Alan Jackson, Trevor Street, Dwight Jokum en Card Brooks. Sinterklaas of 98 kunnen we een brug slaan naar de huidige country die op dit moment hoog in de hitlijsten staan. Deze mannen begonnen daarmee. Maar we zullen natuurlijk de honky tonk, de bluegrass en de Nashville sound en al die andere tijdloze countrymuziek uh, eh, nooit vergeten. En van tijd tot tijd zullen die gewoon voorbij komen. Ook hier bij Nashville Radio Show. Dat was de Legends voor deze week. Volgende week hebben we weer een gewone Legends. Maar wil jij nou eens een keer iets over een bepaald onderwerp in de countrymuziek horen? Laat het ons dan gewoon even weten op info.nationalradio.nl. En wie weet ga ik dan eens uitzoeken hoe dat allemaal in elkaar zit. Voor ons hele nummer van deze week pakken we van Card Brooks Achy Breaky Heart. Tot volgende week. Dag. baby breaking heart. He mightn't blow up and kill this man. Caro Laurendo en Pour l'amour du country. Oftewel voor de liefde voor de country. Vond hartstikke leuke muziek. En dat kregen we via info.nesforradio.nl toegestuurd. En binnenkort hoor je wel wat meer Franstalige country muziek hier voorbij komen. En dan is het nu weer tijd voor iets uit Nederland. Jawel, de band heet Sera. Dit is Dance on Solid Ground. Where the shadows disappear and protected by the shield, I will have no fear when I fall down. Love picks me from the ground, not afraid of what you are, cause hope is all around. I will turn my weapons into innocence. Dance on Solid Ground van Sera. Een band die ik vrij recent heb ontdekt. En waarvan ik toch wel vind dat ze hele lekkere muziek maken. Vind zelfs een beetje eh, richting Little Big Town klinken. Klinkt lekker. We gaan naar 1981 en dat doen we met een nummer van Alabama. Dit is Love in the First Degree. I once thought as a A place I didn't want. 1981. En Love in the First Degree. Dit is nog steeds de Nashville Radio Show. En als je wilt reageren of een verzoekje aan wil vragen mag dat natuurlijk altijd. Je kan een e-mail sturen naar info@nesvolradio.nl of doe anders eventjes een sms'je, voicemail of WhatsApp naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we nu wat volk voor jullie draaien. De Lowdown Drifters en Headstone. to 5 met onder andere een Dolly Parton. Het is toch een hartstikke leuke film, maar weet je hoe het, eh, de titelsong eigenlijk tot stand is gekomen? Dolly heeft altijd van die hele lange acrylnagels. En toen ze dat eh, zeg maar, de tekst van het liedje aan het schrijven was, toen zat ze een beetje met haar nagels een beetje te spelen. En toen leek het net of dat er een wasbord, zeg maar, zo'n wasbordgeluidje klonk.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 Nine two five. Het is tijd geworden voor ons Spotlight-album. In ieder geval voor de eerste twee nummers daarvan. Het is het album Skeleton. En dat is vrij recent uitgebracht door, jawel, The Brothers Osborne. Het derde studioalbum van John en TJ alweer. En de opvolger van Port Sanjo. En opnieuw geproduceerd door Jay Joyce. Die voor heel veel verschillende artiesten geproduceerd heeft. Zo heeft hij onder andere ook geproduceerd voor onze maandartiest Emily Harris. Op het album staan twaalf nummers die variëren van uptempo rocknummers naar wat rustigere muziek. Je gaat achter achter elkaar luisteren naar I'm Not For Everyone en daarna High Note. Dit is het Nashville Spotlight Album. Some people clap on the one and three. Some people clap on the two and four. Some people don't join at all Cause they got no rhythm And that's alright Some people they drink too much Some people don't drink enough Some people are just like me I hope y'all forgive Bill Radio Show.